om 900 woningen voor kolonisten te bouwen op de westelijke Jordaanoever. Het gaat om een uitbreiding van de nederzetting Gilo bij Jeruzalem. Het Witte Huis uit in een verklaring ook scherpe kritiek op het onteigenen en slopen van Palestijnse huizen voor de uitbreiding van Gilo. Israël beschouwt Gilo als deel van Oost-Jeruzalem dat na de verovering van 1967 is geannexeerd en dus niet is bezet. De internationale gemeenschap, waaronder de VS, erkent dat niet als geannexeerd gebied. De VS vindt dat Israël met de huizenbouw de pogingen dwarsboomt om het vredesoverleg weer op gang te brengen. Het is het AMC gelukt om stamcellen te kweken uit zaadbalweefsel. Die stamcellen zijn de voorlopers van spermacellen. De techniek vergroot de kans dat jongetjes die kanker hebben later toch kinderen kunnen krijgen. De overlevingskans van jongens met kanker is de afgelopen jaren fors toegenomen. Maar een van de vervelende bijwerkingen van hun behandeling is dat ze vaak onvruchtbaar worden. Door de nieuwe techniek kunnen ze later toch beschikken over stamcellen en dus ook sperma. Er is nog wel verder onderzoek nodig naar de veiligheid van nieuwe techniek, maar jongens die voor hun puberteit een chemokuur nodig hebben, kunnen binnenkort al in het AMC een stukje van hun zaadbalweefsel laten invriezen. In Oldenzaal zijn 150 ouderen geëvacueerd vanwege een gaslek in hun woonzorgcentrum. Het lek werd ontdekt in een hoofdgasleiding in de kelder van het gebouw. Uit voorzorg werd besloten de 150 bewoners van het woonzorgcentrum te evacueren. Ze worden opgevangen in een school in Oldenzaal.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 Ik had één nummer laten horen, No Fear. Um, nou, Eric Travis is ook uh, een Blue Note. Zoals ik al eerder had verteld, was ik een beetje op de Blue Note website aan het zoeken geweest voor leuke artiesten. En Eric Travis is dus ook van Blue Note hij is eh, in 1960 geboren in Zwitserland. En hij eh, woont inmiddels in Frankrijk. Ehm, hij wordt eh, zijn invloed... hij, is, hij wordt beïnvloed door elements of hip-hop en rock and roll en dansmuziek. Ehm, in 1996 ehm, tekende hij een, een contract bij het Franse EMI-label. Eh, daarna is hij overgestapt naar Blue Note. Eh, hij, wordt, eh, het kenmerk van zijn, van zijn spelen is eigenlijk dat hij heel erg improviseert. Heel veel improviseert. Ik zal nu nog een stuk van hem laten horen. Dat heet Yellow Devodils. Hills. of our day. azavane You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. doing? Rubbing it up. Yeah. Rubbing it up. Now that you found the funk, you'll have to swing. Rubbing it up. heart. Feel it the bop the the the the the Feel it the the the the Feel it the the the the the the Feel it the the the the Listen to the jazz band. away from around my house, big man. understand? I seen your ties before. funk corrupting my studio. zijn aan het opscheppen over wie de beste, de meeste Sinterklaasliedjes bij zich heeft. <laughs> We gaan snel verder. Thank you. still Stielemans met Autumn Leaf. somebody waits for me. I'll be home late tonight. Blackbird. Wat zoiets als... Wat gebeurt er? <laughs> wat gebeurt er, betekent. Ja, mijn Spaans is niet uh, een van mijn eh, betere talen. Eh, we gaan snel door met ehm, Kid Ori Creole Jazz Band met Sugar Blues. mother said. It's a word that my mother said. Keep a whole bone in I can remember where Remember back what my mother said Remember back what my mother said Keep a whole bone in Remember back what my mother said what? hobo. Lembra vai todo mundo. what my mother said. Remember back what my mother said. It's a word that my mother says. Het zit er alweer bijna op. Uh, we leven drie minuten voor twaalf. Om twaalf uur komt Sinterklaas aan natuurlijk. Bij de rotonde in het dorp. Oh. Nou, niet in het dorp, maar bij het casino. Um, ik wens jullie een fijne zondag en uh, tot de volgende. No, I don't believe that you believe that. What? Oh yeah, I'll have another cigarette, baby. Sometimes I'm wrong, sometimes I'm right. Just one chance encounter in the night. Open your eyes up, do you see the light? be surprised if you love that second sight. Don't hesitate.